geslaagd prijsje. Ja, zicht dat. Hands van Voordeel. Aldi. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving doet het. Ook lekker voordelig. 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En niet te vergeten vitamines. Groene kiwis per kilo slechts 1,99. En van Voordeel. Aldi. Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 6000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 14 maart. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Personeel van de gevangenis in Nieuwersluis hoeft niet te rekenen op extra loon. Vorige maand legden medewerkers het werk neer omdat ze meer salaris willen. Door bezuinigingen krijgen rijksambtenaren er dit jaar niks bij. Staatssecretaris Arno Rutte schrijft in antwoord op vragen dat dat ook geldt voor gevangenismedewerkers. De vredesonderhandelingen in Genève tussen Rusland en Oekraïne zitten erop. Twee dagen is er gepraat, maar wat het concreet heeft opgeleverd is nog niet duidelijk. Volgens de Russen waren de gesprekken soms lastig. President Zelensky verwijt de Russen dat ze treuzelen, hadden al verder kunnen zijn, zegt hij. Zes skiers die vastzaten op een berg in Californië zijn gered. Ze werden gisteren overvallen door een lawine tijdens een zware storm. Reddingswerkers wisten waar de skiers zaten, maar konden er niet bij komen. Het is nog steeds erg slecht weer op de berg. Naar negen vermiste skiers wordt nog gezocht. En op de Paralympische Winterspelen mogen atleten uit Rusland en Belarus onder hun eigen vlag meedoen. Oekraïne vindt dat teleurstellend en schandalig. Ze zeggen dat die vlaggen nu staan voor oorlog, leugens en minachting. Op de reguliere Winterspelen mochten atleten uit Rusland en Belarus alleen meedoen onder neutrale vlag. En dan nu het weer van Weer Online. Droog en veel zon, het wordt 1 tot 5 graden. Vannacht gaat het op veel plaatsen vriezen, in het zuiden kan dan sneeuw vallen. En dat was het nieuws op Slam. Mario, dankjewel. Het is eh, op de seconde af 12 uur. Zometeen houden in de pauze met alle genres en MX. En dit is je verkeersupdate van Flitswijster. Vertragingen op de A1 richting Amersfoort tussen Hoendelo en Kootwijk 12 minuten. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland daar 14. En de A15 richting Gorkum tussen Sliedrecht Oost en Gorkum. Je vertraging is daar 30 minuten en het komt door een ongeval. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl. De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers... tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl. Lidl Minis! gratis minis. 10 kleurrijke groente- en fruitknuffeltjes. Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Lidl, je verdient het. Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl. Kom niet alleen sparen, maar ook busparen. Bij Lidl. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus mandarijnen. Per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop bloedsinusappels. Anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist. De Boomroom, vier uur lang. De beste house en techno met Raoul Schram. Iedere zaterdagavond vanaf 8 uur. Dit is De laatste keukentrends, Keukeloos heeft het. wil me ontwikkelen in mijn werk. Maar wat past bij mij? En waar vind ik dat? Op leeroverzicht.nl vind je het meest complete overzicht van opleidingen in Nederland. Zo vind je makkelijk een opleiding of cursus die bij jou past. Maar hoe betaal ik dat? Nou, leeroverzicht.nl laat ook subsidies en financiële regelingen zien. Alle opleidingen, alle regelingen, één startpunt. Leeroverzicht.nl het is woensdagmiddag lunchtijd bij Slam House in de pauze. Daar gaan we met Cleese en Trick Me. This is it. my absence of you. Suspense controlling my mind. I cannot find a way out of here. I want you back. Sometimes when I wake up and I'm wondering how my life would have been if I didn't sing, I get a little stressed out. like this. So let's get down, let's get down to bit. back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention, so in my hurt.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 Well, yeah, check it out. just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down, just wanna see us, touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like pauze, in de pauze. Salsa met die baas. Dit is Slam. I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say. Cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few. But you know that I would go anywhere for you until she sings sweet and pure, but they can never tame a fire like yours. No, it ain't over until she sings. Yeah. Vroeger maakten ze vooral ruzie over wie er met de Lego mocht spelen. Tegenwoordig maken ze samen muziek. Dat is een eh, mooie ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt. Eh, Fred Again samen met zijn broer Alex zijn samen Rain Radio. Samen met eh, DJ Craig Gorman was dit Talk About hier in House in de Pauze. Je lunchbreak tussen 12 en 2 met alle genres in één mix. Goed je erbij bent. Zometeen hier in de mix Mohambi en de Bumpy Ride naast Slam M.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 terwijl je bijdraagt aan een wereld waarin kanker geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn. Spin for Life. 2 april in Utrecht. Doe jij mee? Check spinforlife.nu. Even opstarten, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar een combi-deal. Zo lekker en zo voordelig. sap of smoothie en melk breker voor maar 3,50. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Authentiek bergdorpje of levendig skigebied. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Wat een beestenboel bij Kruidvat. Want daar koop je voor maar 19,50 euro een kaartje voor de beste dierentuinen... en krijg je nog 3 euro extra korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat verrassend, altijd voordelig. Hij is terug, de nieuwe Honda Prelude. Ervaar het rijgedrag van een sportcoupé en de efficiëntie van Honda's veelgeprezen hybride technologie, gevormd door 75 jaar innovatie. Ontdek nu al onze modellen en profiteer van vernieuwde vanafprijzen en standaard 8 jaar garantie. Kijk op honda.nl of bij uw dealer. Honda, the power of dreams. Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op. Brood, appels, cola, op. Daarom zijn die boodschappen die altijd op zijn, altijd laag geprijsd. Laagblijvers noemen we dat. Zoals een hele kilo Jona Goldappels voor maar 1,69. En anderhalve liter cola voor maar 72 cent. We doen met je mee. Plus, heerlijk pap, deze spaghetti pomodoro. Ja, met gegrilde courgette. Mmm, toen me denken aan die vakantie in Italië. Of dat pleintje, bij dat knusse restaurantje onder de warme zon. Met die ober. Oh. <gasps> Nee, niet die ober. <laughs> Zullen we deze zomer weer? Mwah, ik vind het hier veel lekkerder. Grand Italia. Thuis in Italië. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Campina Lang Lekker. Een literpak, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. De huishoudbeurs wacht op jou. Shop bij Ethos, Philips, Intertoys en andere topmerken. Geniet van optredens van grote Nederlandse artiesten... en nog zoveel meer om je de hele dag in onder te dompelen. Tickets vanaf 7,95. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Eurojackpot is de loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Ja, die wil je niet missen. Speel iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl en maak kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de Cheesy Chicken. Een kipburger met kaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met drie heerlijke sausjes. Kippie. Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Raamdecoratie kiezen? Karwei regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op karwei.nl. Karwei, maak het mooier. Eliselot, hey wist jij dat papa een vroegboeker is? Nee, waarom boek je nu al? Omdat je bij prijsvrij vakanties nu de hoogste korting krijgt tijdens de super vroegboekseil. Dat is fijn, dan houden we dus extra geld over heel veel ijsjes. Lekker hè? <laughs> Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Prijsvrij vakanties, nu de hoogste korting tijdens de super Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. De hele nacht de slaap van je dromen. Niet te warm, niet te koud en de perfecte ondersteuning. Gun jezelf een Alping. Nu tot 20% wintervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl. Hilke Boersma. Twee minuten over half één. Goedemiddag. Het weerbericht van Weer Online. Het is droog vandaag met hier en daar ook wat eh, lekkere zonnige periodes. Wel koud, 1 tot 5 graden vandaag. Morgen kans op sneeuw. Dan de wegen af met Flitsmeister. Vertragingen op de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland. 13 minuten. En de A50 richting Os tussen Ewijk en Maasbrug daar 10 minuten. Welkom terug bij je favoriete feestcafé tussen 12 en 2. Dit is de lunch van Slam, House in de pauze. At your millionaire, right and dirty. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty. My music so loud. kids be riding dirty right in. Try and catch me right on They can see me lean, I'm tense, so it ain't easy to be seen. Police see me ride by, they can see the gleam. And I shine on the deck in the TV screen. Rhyme with a new chick, she like cola. Next to the PlayStation controller is a full clip in my pistola. Send a jacker into a coma. Girl, you ain't know I'm crazy like crazy bone, just tryna bone, tryna have no babies. Ride clean as hell, so I pull in ladies. Laws on patrol, and you know they hate me. music turn all the way up until the maximum. I can speak to some niggas, try to jack for some, but we packing something that we have for them, We have a nigga locked up in the maximum security cell. I'm gripping. all. Music loud and I'm tipping slow. Twin steady twisting like hit this dough. Police pull up right behind and it's in his throat. The windows down, gotta stop pollution. City change niggas like who is that producing? That's the plan skills when we out and cruising. Got warrants in every city except Houston, but I still ain't losing. They see me rolling, they hating patrolling and trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. My music's so loud. I'm swaying open it, they gon' catch me riding dirty. Tryna kiss me riding dirty. Tryna kiss me riding dirty. Tryna me riding dirty. Tryna kiss me riding dirty. They see me rolling, they hating, patrolling, they tryna kiss me riding dirty. millionaire. I'm a young money millionaire, tougher than Nigerian hair. My criteria compared to your career just isn't fair. I'm a venereal disease, like a menstrual bleed through the pencil and leak on the sheet of the tablet in my mind. Cause I don't write shit, cause I ain't got time. Like smoking the thinnest air. I open the lamp. van de Happy Hardcore. En eh, daar ga je nog een hoop van horen over de twee weken. Dan zitten we er in De Slam 90s 500. De 500 grootste Slam tracks uit de 90s. En stemmen kan op slam.nl. En uit de 90s hoor je net Captain Jack. Daarachteraan Joe Corey en Sorry. House in de pauze met Kai Lieber nu. Hier is Viben bij Slam. Kom maar met me viben, laat me je opwijven. Draai die los, laat die beat maar poppen. En kom maar met me viben, pijpen. Draai die heupen los, laat die beat maar pompen. Take a look what you started. In the world flashing from your eyes. And you know that you got it. From the thunder you feel inside. I believe in the feeling. All the pain that you left to die. Believe in you give to The world is mine. talking, talking, but not much coming out your mouth. Can't you tell that I want you? I say, I won't walk I'm still half your age. Yeah, you look, looking at me like I'm oh, some sweetest. about someone like that. Got me so crazy. Did you know you got that effect? I said, let me check, yeah. favoriete slam is klinken in House in de Pauze. Nog net wat lekkerder. De Burnout remix van Greedy. Tape McRae hier gedraaid Daar is de lunch van Slam. Remco hard aan het sporten. House in de Pauze op de achtergrond. En kan het tempo een beetje omhoog, vraagt hij.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 Bijna 1 uur op woensdagmiddag. En dat betekent dat we nog maar op de helft zitten met de House in de Pauze voor deze woensdag. Eh, Thomas neemt het stokje zo meteen van eh, over. En dat doet hij in goed gezelschap. David Guetta, Martin Garrix en ook Roy Gates ga je zo meteen horen. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Hoe ziet uw rijplezier eruit? Sportief, luxueus of praktisch? BMW biedt kracht en efficiëntie in iedere aandrijving. Elektrisch, plug-in hybride of op brandstof. Verschillend van karakter, dezelfde geweldige beleving. Kies uw vorm van rijplezier BMW maakt rijden geweldig. Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King. U rijdt de sportieve BMW i4 al vanaf 322 euro netto bijtelling per maand. Ervaar het nu zelf. Vraag een proefrit aan bij uw BMW-dealer. Zorgeloos genieten van je vrijheid tijdens jouw unieke vakantie. Bij Eliza Was Here is een all-risk huurauto altijd inbegrepen. Ontdek het zelf op ElizaWasHere.nl. Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op. Brood, appels, cola, op. Daarom zijn die boodschappen die altijd op zijn, altijd laag geprijsd. Laagblijvers noemen we dat. Zoals een heel volkoren tijgenbrood voor maar 1,23. En een 8 rollen pak toiletpapier voor maar 2,59. We doen met je mee. Plus. Als je extra goed van start wil gaan, omdat de eerste klanten al in de rij staan en de agenda van je nieuwe business lekker volstroomt. Vraag dan het ING starterspakket aan en begin met een boost. Nu de eerste zes maanden gratis en 150 euro cashback. Slim toch? Kijk op ing.nl slash zakelijk. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Coca-Cola, Sprite en Fusty, 4 blikjes 1,99. We doen met je mee. Plus. Wauw! Bij Ethos de beste acties voor jou. Zoals alle Davitamon, Bional en Imea, 1 plus 1 gratis. Dat is een goed moment om vitamines in te slaan. Kom voor nog meer deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Het zijn weer extra voordelige weken bij Dekamarkt. Met deze week Knor Wereldgerechten, nu 1 plus 1 gratis. En Chocomel en Fristi, 1 liter, nu voor 89 cent. Kom snel naar Dekamarkt. Keukenkopers, opgelet! Het is apparaten tiendaagse bij Keukenconcurrent. Je krijgt nu niet één, niet drie, maar vijf aanmerkapparaten gratis. Maak snel je afspraak, want op is op. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Deze week bij Dekamarkt. Witte druiven met pit 500 gram voor 1,99. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kont tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... Hmm,